Michel Koenen met het NOS-journaal. Hillary Clinton is officieel genomineerd als de presidentskandidaat voor de Democraten. Op de conventie in Philadelphia kreeg ze genoeg stemmen. Clinton neemt het in november op tegen Donald Trump... die vorige week bij de Republikeinen werd genomineerd. Clinton kan de eerste vrouwelijke president worden van de Verenigde Staten. Ze was zelf niet aanwezig, maar bedankte iedereen kort via een videoverbinding. Oud-president Bill Clinton sprak ook op de conventie. Hij nam de tijd om te vertellen hoe hij en Hillary Clinton elkaar leerden kennen. Hij noemde Hillary ook een changemaker, iemand die dingen voor elkaar krijgt. Een van de daders van de aanslag op een kerk in Normandië was een 19-jarige jihadist, zegt de Franse justitie. Hij was naar Syrië gegaan om te vechten, maar kwam het land niet in en kreeg in Frankrijk een enkelband. Wie de andere aanvaller is, is nog niet bekendgemaakt... gemaakt. De twee hebben een priester vermoord en, handelingen en handelden volgens president Hollande uit naam van IS. Vakbond FNV maakt mogelijk later vandaag bekend welke acties er komen bij KLM. Gisteravond verliep een ultimatum dat de bond had gesteld. De vakbond wil een loonsverhoging en dat uitzendkrachten een vast contract krijgen bij KLM. FNV vertegenwoordigt het grondpersoneel. Daaronder valt onder meer de bagageafhandelaars en medewerkers aan de check-in balies en de gates. En het wordt voor Ajax een flinke klus om de laatste voorronde van de Champions League te bereiken. In de arena werd het 1-1 tegen PAOK Saloniki. Omdat keeper Sillissen onnodig ver uit zijn doel kwam, kon PAOK 1-0 maken. Dolberg maakte naar rust de gelijkmaker. volgende week is de return in Griekenland. Het weer nog in het oosten. Vanochtend wat zon, later overal bewolking en in het binnenland wat regen. Het wordt zo'n 22 graden. En morgen af en toe zon, maar ook kans op buien met lokaal wat onweer.